uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Het aantal vrouwen dat economisch zelfstandig is... komt steeds dichter bij het aantal mannen dat economisch onafhankelijk is. In de jaren 70 verdiende nog maar 20% van de vrouwen het bijstandsniveau of hoger. Nu is dat bijna 70%. Bij mannen is ruim 80% financieel onafhankelijk. Vrouwen zijn vaker en ook meer uren gaan werken... En ook na het krijgen van kinderen werken vrouwen vaker door, bijvoorbeeld in deeltijd. In Den Haag zijn gisteravond tientallen mensen opgepakt bij een pro-Palestijnse demonstratie voor het gebouw van de Tweede Kamer. De burgemeester besloot de demonstratie na zo'n twee uur te beëindigen, omdat mensen weigerden te vertrekken. Vervolgens sloeg de sfeer om. De aangehouden demonstranten zijn afgevoerd met bussen. In Haiti is een nieuwe premier benoemd van de tijdelijke regering. Het is Gary Conille die eerder ook al eens premier van Haiti was. In maart trad de vorige premier af, Henri. Hij was sinds 2021 aan de macht na de moord op de president van Haiti... en beloofde snel nieuwe verkiezingen, maar stelde die steeds uit. Criminele bendes eisten zijn vertrek en namen grote delen van steden over in Haiti. De oude Egyptenaren voerden 4000 jaar geleden mogelijk al kankeroperaties uit... Wetenschappers deden onderzoek naar schedels in de collectie van de Universiteit van Cambridge. Op twee schedels vonden ze kwaadaardige tumoren, maar ook snijsporen. Mogelijk wijst dat erop dat de oude Egyptenaren kanker probeerden te genezen... door middel van een operatie met een bepaald gereedschap. De wetenschappers zeggen dat de ontdekking aansluit bij wat al bekend is over de Egyptenaren... namelijk dat ze veel medische kennis hadden. Het weer bewolkt en regenachtig, het is nu een graad of 13...